Annette Schut met het NOS Journaal. Een man uit Borculo is voor seksuele misdrijven veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Zeker 21 vrouwen en meisjes werden slachtoffer van verkrachting, ontucht, het maken van kinderporno en afpersing. De man benaderde vrouwen en meisjes op sociale media. Hij dwong hen tot seksuele handelingen en eiste geld. Ook dreigde hij met geweld tegen familie. Volgens het Openbaar Ministerie leken zijn methoden op marteling. Er was 12 jaar cel en tbs tegen de man geëist. De rechtbank kwam tot een iets lagere straf, onder meer omdat hij deels ontoerekeningsvatbaar is. Er komen strengere maatregelen om de illegale verkoop van vapes tegen te gaan. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Ze werkt aan een wetswijziging waardoor ook het in voorraad hebben van illegale vapes verboden wordt. Verder gaan de maximumboetes voor de illegale verkoop omhoog. Vapes met smaakjes of een te hoog nicotinegehalte zijn illegaal in Nederland. Activisten blokkeren sinds het begin van de middag de Betuwe-lijn in het oosten van het land. Volgens ProRail zitten er zo'n 60 mensen op het spoor tussen Lent en Elst. activisten zijn van de groepering Geef tegen gas. Ze voeren actie omdat de treinen op de Betuwe-lijn fossiele brandstoffen vervoeren. En dat draagt volgens hen bij aan milieuvervuiling. ProRail heeft het goederenverkeer op de Betuwe-route stilgelegd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Friesland een illegale slachterij ontdekt. In een schuur bij een boerderij werden schapen zonder verdoving gedood en geslacht. Tijdens de inval waren zeven mannen aan het werk. Volgens de NVWA is de kans groot dat er al dagenlang werd geslacht op de boerderij. Waarschijnlijk gebeurde dat op bestelling. De mannen riskeren forse boetes en een celstraf. Het weer. Droog en geregeld zon bij 10 tot 14 graden. Morgen eerst geregeld zon, later bewolkt en regen. Dan 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.